Drie uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Wit-Russische journalist Roman Pratasevich heeft na vier dagen in de cel zijn advocaat gezien. Dat meldt een onafhankelijk Wit-Russisch persbureau. Volgens zijn advocaat is hij vrolijk en in goede doen. Meer kon ze er naar eigen zeggen niet over kwijt vanwege haar beroepsgeheim. Pratasevich en zijn vriendin werden zondag opgepakt... nadat hun vlucht vanwege een valse bommelding was omgeleid naar Minsk. De Syrische president Assad heeft zoals verwacht met ruime cijfers de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen en daardoor kan hij aan zijn vierde termijn beginnen. Er deden twee tegenstanders van Assad mee aan de verkiezingen, maar de oppositie en het Westen spreken van een schijnvertoning. Op Bonaire mogen restaurants en cafés weer open. De coronaregels op het eiland worden verder versoepeld... omdat er maar weinig nieuwe besmettingen zijn... en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Twee maanden terug was er nog een grote uitbraak op Bonaire... waardoor de enige IC op het eiland vol kwam te liggen. Eten en drinken is de afgelopen 10 jaar gemiddeld 18% duurder geworden... blijkt uit cijfers van het CBS... De prijzen van gezond eten stegen harder dan gemiddeld. Vooral eieren en melk werden flink duurder. De prijzen van ongezond eten stegen minder hard... en snoep en ijs zijn juist goedkoper dan 10 jaar terug. Zorgvakbond Nu91 noemt het onverstandig om medische behandelingen nog dit jaar in te halen... zoals demissionair minister Van Ark wil. Op NPO Radio 1 zei de voorzitter van Nu91 dat er een groot tekort is aan zorgpersoneel... Bovendien zijn veel medewerkers door de coronacrisis fysiek en mentaal uitgeput.